Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen van expats, statushouders en vluchtelingen die hier naar de middelbare school moeten... kunnen daar steeds vaker niet terecht. Ze komen terecht in speciale klassen. Een deel daarvan neemt al geen nieuwe leerlingen meer aan. En een ander deel denkt na over zo'n leerlingenstop, zegt een onderwijsorganisatie. Dat ehm, een eh, school uh, à la minuut eh, zo'n tien klassen moet gaan inrichten. En dat voor een hele beperkte duur, ja, dat is een onmogelijke vraag aan de scholen. De organisatie schat dat zo'n 2000 jongeren thuis zitten... omdat ze geen onderwijs kunnen volgen. En als je een abonnement hebt bij Vodafone heb je het vast al gemerkt. De provider heeft een flinke storing. Bellen gaat daardoor bijna niet, ook niet naar 112. Volgens Vodafone is de storing al minder erg aan het worden... maar het bedrijf weet nog niet wanneer die is verholpen. De abortuswet in de Amerikaanse staat Florida wordt waarschijnlijk strenger. Er ligt een nieuw voorstel op tafel dat vrouwen na zes weken hun zwangerschap niet meer mogen afbreken. Nu ligt die grens nog op 15 weken. Volgens deze Amerikaanse verslaggever heeft de wijziging ook impact voor vrouwen in andere staten. You've got Alabama, Mississippi, Louisiana with all-out bans that essentially turns this entire area into a place where it's going to be really really difficult for women to access abortion care. Vrouwen uit staten in de buurt gingen vaak naar Florida... omdat de regels rondom abortus daar nog relatief soepel waren. Dat lijkt nu dus ook te veranderen. En in Noord-Holland doen ze er alles aan om een ganzenplaag te voorkomen. Er zijn superveel vogels in de provincie en dat zorgt voor problemen, zegt deze ecoloog. Die ganzen die, eh, veroorzaken schade aan eh, landbouwgewassen zoals gras. En eh, eh, dat gras dat kan dan niet meer gebruikt worden om de, de koeien te voeren en dus melk te produceren. Om te voorkomen dat er nog meer ganzen bijkomen worden de eieren onderhanden genomen. Door ze onder te dompelen in olie wordt voorkomen dat ze uitkomen. Er lagen tien eieren in waarvan er eentje inderdaad heel netjes gemarkeerd was die wel uit mag komen. En de rest heb ik dus netjes gedompeld en het ei wat uit mag komen er weer netjes bijgelegd. Zodat ze evengoed nog één jong in het nest hebben. In totaal krijgen 600 ganzen-eieren een oliebad. En het weer nog de dag begint helder en fris. Daarna is het flink zonnig en bijna overal droog. Alleen vanmiddag is er kans op een enkele bui. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 6 kilometer eh, stilstaand verkeer.